Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ergste gladheid is voorbij. Het KNMI heeft code oranje weer ingetrokken. Voor bijna het hele land geldt tot en met code geel. Alleen voor de Waddeneilanden geldt geen waarschuwing. De gladheid leidde gisteravond en vannacht op verschillende plekken tot ongelukken. Onder meer in Zoetermeer, Leiden, Wilnis en Onstwedde raakten auto's te water. In Den Haag gleed een strooiwagen van een fietspad en kwam ook in het water terecht. Elders in Den Haag kwam een ambulance vast te zitten in een spekgladde straat. Een andere ambulance moest de patiënt overnemen. De afgezette president van Peru blijft nog anderhalf jaar vastzitten, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Pedro Castillo werd vorige week afgezet omdat hij het parlement wilde ontbinden, juist om afzetting te voorkomen. Sindsdien wordt hij vervolgd voor rebellie. Het Hoge Rechtshof zegt nog niet of Castillo schuldig is, maar acht het vluchtgevaar te groot als de oud-president wordt vrijgelaten. Aanhangers van Castillo protesteren tegen zijn afzetting. Bij gewelddadigheden in Peru zouden zeker 14 doden zijn gevallen. Voetbalster Vivianne Miedema lijkt ruim een half jaar voor het WK een ernstige knieblessure te hebben opgelopen. Het gebeurde tijdens de Champions League wedstrijd van haar club Arsenal tegen Olympique Lyonnais. Miedema werd met haar linkerbeen gespalkt op een brancard weggedragen. Als blijkt dat ze bijvoorbeeld haar kruisband heeft gescheurd... is het de vraag of ze op tijd hersteld is voor het WK komende zomer. Miedema schreef vorige maand nog in haar column in het AD dat het speelschema te vol is en daardoor tot onnodige blessures leidt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Het vriest 4 tot 7 graden. Lokaal kan het nog glad zijn en ook is er kans op mist.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 to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around. walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do? Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do? Ooh. When I do my wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look.